Michel Koenen met het NOS-journaal. In Dresden is een onbewond geraakt bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida en tegenbetogers. Een kleine 20.000 aanhangers van Pegida vierden dat de beweging een jaar geleden zijn eerste demonstratie hield. Bijna evenveel tegenbetogers probeerden dat te verhinderen. Er werd met vuurwerk gegooid en er waren wat schermutselingen. Door het geweld bij de Syrische stad Aleppo zijn volgens de VN in de afgelopen dagen zo'n 35.000 mensen op de vlucht geslagen. De VN maakt zich zorgen omdat de Syriërs de nacht in de buitenlucht moeten doorbrengen, terwijl het nu kouder begint te worden. Vorige week begon het Syrische leger een grondoffensief tegen rebellen in Aleppo. Ruim 2000 vluchtelingen zijn de grens tussen Servië en Kroatië overgestoken... nadat Kroatië de grens tijdelijk had geopend. De vluchtelingen zaten al een paar dagen vast in een stukje niemandsland... omdat Kroatië geen personen meer toeliet. Zonder enige vooraankondiging werd de grens toch ineens geopend. In Leeuwarden is op straat een vrouw doodgeslagen met een fles. Kort daarna meldde zich een man bij de politie die zei dat hij het had gedaan. Ook zou hij eerder vanmiddag een andere vrouw hebben neergestoken in de Rosse buurt van Leeuwarden. Zij is buiten levensgevaar. In Breda is in een kelderbox van een appartementencomplex 300 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na twee aanhoudingen op de A27 wegens verboden vuurwerkbezit. Hulpdiensten gaan het vuurwerk nu verwijderen. Breda's appartementencomplex hoeft niet te worden ontruimd. En de VAR-verklaring voor ZZP'ers en freelancers blijft langer geldig. Staatssecretaris Wiebes heeft dat besloten. Het gaat niet in op 1 januari, maar pas op 1 april volgend jaar. ZZP'ers hebben een VAR nodig van de Belastingdienst om te kunnen werken voor verschillende werkgevers. Het kabinet wil dat veranderen omdat er in sommige sectoren veel schijnconstructies voorkomen. Het weer, wat opklaringen en lokaal kan er mist ontstaan. Morgen af en toe zon, maar ook veel bewolking, soms met lichte regen.